Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er is een oplossing in zicht voor bouwprojecten die stil liggen door stikstofregels. Dat verwacht het kabinet. Tot gisteravond laat werd er vergaderd over de stikstofcrisis... en volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zit er nu schot in. Alle partijen zijn het erover eens dat te veel bouwprojecten nu vastlopen. Volgens bronnen komt het kabinet met veel extra geld om boeren uit te kopen. Maar geen van de partijen deed gisteren uitspraak over de maatregelen. De komende dag spreekt het kabinet er verder over. Jumbo roept meer dan 100 soorten voorverpakte vleeswaren terug. De productlocatie van een van de leveranciers is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. Op de lijst met terug te roepen producten staan onder andere kipfilet, bacon en boterhamworst. De lijst is via de website van Jumbo te raadplegen. De supermarkt vraagt klanten om vleeswaren die op de lijst staan niet te eten en terug te brengen naar de winkels. Vlees dat nu in de schappen ligt bij Jumbo is wel veilig. Een deel van de as van Mahatma Gandhi is gestolen. Zijn as ligt verspreid over meerdere monumenten in India. En uit een van die monumenten hebben dieven as weggehaald. Ook waren posters van Gandhi beklad. Dat gebeurde woensdag op de 150ste geboortedag van de politicus. Veel Indiërs zien hem als de vader van de natie. Hij staat symbool voor de onafhankelijkheidsstrijd in de vorige eeuw. Gandhi werd in 1948 vermoord. Een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy is geveild voor 10 miljoen pond. Dat is het hoogste bedrag ooit betaald voor een Banksy. Het gaat om het werk Devolved Parliament, een 4 meter breed tafereel van chimpansees in de bankjes van het Britse parlement. De anonieme kunstenaar schilderde het in 2009 voor het Bristol Museum. Er werd verwacht dat het werk tot 2 miljoen pond op zou leveren... maar nu is het dus voor 10 miljoen pond naar een onbekende koper gegaan. En het weer. Het is vrijwel droog en het koelt af tot 8 graden vannacht. In de loop van de nacht weer regen. Morgen ook. Het wordt dan 10 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht mag het licht Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik uh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.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 wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Keuken kleuren zouden genieten van de zon. En de wiet loopt in mijn long, alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. en Ik wens dat je me morgen nog herkent. Young money, young money. shimmy drink. Swalla la la, drink.